het glazen huis in Leeuwarden en wordt de einduitslag bekend. Vorig jaar was het eindbedrag 12,3 miljoen euro. Het geld gaat dit jaar naar het Rode Kruis... en die gebruikt het om kindersterfte tegen te gaan. Bij de gevechten van de laatste tijd in Zuid-Soedan zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Dat heeft een VN-functionaris tegen de BBC gezegd. In het land zijn zeker drie massagraven gevonden. één in Bentiu in het noorden en twee in de hoofdstad Juba. De doden in Bentiu zouden van de Dinka-stam zijn, waartoe president Kiir behoort. En zijn rivaal, oud-vicepresident Machar, is van de Nuer-stam. De machtsstrijd tussen die twee stammen heeft tot gevechten tussen de stammen geleid. Een rijke zakenman is thuis in de Amerikaanse plaats Windsor doodgeschoten. Hij stond bekend als de man van 6 miljoen kerstlampjes. De 87-jarige John Chakalos haalde met de kerstverlichting op zijn landgoed geld op voor de plaatselijke voedselbank. Belangstellenden mochten tegen betaling over zijn landgoed rijden en van de kerstverlichting genieten. Een familielid vond hem thuis dood op de grond. De politie stelde meteen vast dat Chakalos door het hoofd was geschoten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hamburgerketen McDonald's heeft zijn personeel in de Verenigde Staten opgeroepen minder hamburgers te eten, omdat die niet gezond zijn. Dat meldt de Amerikaanse zender CNBC. Op de personeelssite wordt het advies gegeven om vaker te kiezen voor een salade. Een salade bevat daarentegen vitamines en is niet dikmakend, schrijft McDonald's. Het weer vanavond en vannacht in het westen een paar opklaringen. In de rest van het land is het bewolkt. Morgen eerst grijs, in het oosten nog wat regen.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 Wordt natuurlijk een hele mooie kerstuitzending eh, met... We hebben onze hele jazz kerstmis uh, scala aan muziek weer eh, opengetrokken. we zijn begonnen met Dave Brubeck met Winter Wonderland. Mijn naam is David en ik sta hier samen met Auko zondagochtend, 10 uur geweest. Dan weet u het wel, hè. Die fijne muziek waar u op kan vertrouwen. En deze keer kerstmuziek. De, lichtjes in de kerstboom branden hier. De druppels regen zitten op de ramen. Maar we hopen dat jullie er klaar voor zijn. En gaan genieten van deze geweldige muziek. En dan nu Anita Baker. say merci beaucoup. natuurlijk eh, Chet Baker. U herkende direct zijn eigen typische soundgeluid. Van een beetje obscure cd die hij gemaakt heeft. Silent Night, Christmas Jazz album. En dan nu tijd voor iets heel anders. Eh, in deze donkere dagen is het altijd fijn om met z'n tweetjes op de bank te zitten. En eh, we gaan genieten van Bette Midler met het nummer I've Got My Love To Keep Me Warm. <laughs> It's snowing. zong het al, It's, it's Cold Outside. Eh, dat eh, vraagt natuurlijk om een bepaald nummer dat eh, denk ik wel honderdduizend keer gecoverd is. Waaronder ook door Nora Jones. Nora Jones is een van mijn favorieten, zoals jullie mee, wel weten. Hier is Baby, It's Cold Outside, samen met Willie Nelson. outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. I'll hold your hands. They're just like ice.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 Break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, Mind no. If I move in close? I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, it's you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the Waves door. upon the tropical shore. My maiden aunt's mind so vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette. Never such a loser before got to get home. Baby, you'll freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? It's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty in caught pneumonia and died. natuurlijk. Artie Shaw, een bekende, ja, ik zeg componist, uh, eh, klarinetist... Eh, toneelspeler, filmster, wat al niet. En als u denkt, er is iets mis met mijn radio... nee, natuurlijk niet. Het zijn natuurlijk hele oude opnames. Al moet ik bekennen dat deze opname komt van een cd'tje. A Christmas Big Band. Fantastische band staan daarop. Nu tijd voor iets heel anders. We hebben Nora Jones gedraaid... maar een andere Amerikaanse jazzzangeres... die een beetje op haar lijkt is Jane Monheit. En van haar het nummer... The Man with the Bag. Old Mr. Kringle is soon going to jingle the bells that'll tinkle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full, that's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop on the way. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is coming special good he'll make this December the one you remember the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with the bag, cause Christmas is here. gaan we verder. Oh, ik heb een, eh, we hebben natuurlijk allemaal een beetje, eh, ja, ik heb een beetje lopen zoeken in, eh, in de collectie. En Feliz Navidad is natuurlijk een nummer dat een groot deel van de wereldbevolking wel aanspreekt. En, en dan gezongen door Michael Bublé samen met Thalia. Thalia blijkt dus ook een, een, zangeres te zijn die ook al Emmys heeft gewonnen en dat soort dingen. Um, ehm, Feliz Navidad. Mooi. muy borracho y feliz porque estoy aquí con ustedes. No, eh, you're so cute. Thank you. Um, better sing. Why, why, don't, why don't we just sing? Vamos. Vamos. ¿A dónde sea que yo esté? Tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos.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 Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. weer vrolijk van als je zulke tonen hoort op de zondagochtend. Maar nu tijd voor iets heel anders. We kennen hem allemaal. Ook nog in Zandvoort opgetreden laatst. In, ik dacht oktober dat het was. Scott Hamilton. bekende song. Uh, A Christmas Love Song. Hamilton, A Christmas Love Song. Ja, deze muziek is natuurlijk uitermate geschikt voor een kerstdineetje. Romantisch kerstdineetje. En dan nu weer tijd voor iets uit de oude doos. Peggy Lee en Benny Goodman, Winter Weather. get together. There's nothing sweeter or finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm.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 Nou, die laten we horen uit de films Scrooge, zijn dochter Natalie Cole en luister naar de verschillen. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by every month dat was eh, John Zorn. Eh, met het nummer Winter Wonderland van de cd A Dreams Christmas. Een cd uit 2011. Dus nog niet eens zo heel oud. En als u denkt, wat klonk die gitaar leuk? Mark Ribben was dat. Nu tijd voor een zangeres. Het, we zitten wel met de naam Cole, want dit is Holly Cole. Een Canadese zangeres. En we hebben een, van de nummer It's eh, Baby It's Cold Outside. We hebben de titel eerder gehoord vanochtend. Het nummer What's About Me. Be safe and warm. at Christmas time. Gather round the Christmas about me? What met het nummer Swing Jingle Bells. Ah. they do. They smile in your face.